Seculiere Tunesiërs zijn daar wel bang voor en vrezen voor de islamisering van hun land. De verkiezingen gaan vandaag over de vorming van een constitutionele raad die een nieuwe grondwet maakt. Uit hun midden wordt een interim-president gekozen en een regering gevormd.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 sais pas pour qui. Toi aussi, tu détestes la vie. sa chambre, Joël et sa valise. On regarde sur ses fringues, sur les murs de photos, sans regret, sans mélo. La porte est claquée, Joël Let me show you now that I'm for real.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 In juli werd nog afgesproken dat banken 21% van hun investeringen in Grieks staatspapier zouden afschrijven... Maar volgens de jager moet het percentage flink omhoog. Uit een vertrouwelijk rapport bleek gisteren dat Griekenland er nog slechter voor staat dan gedacht. Vandaag praten de Europese leiders erover in Brussel. In Tunesië zijn vandaag voor het eerst vrije verkiezingen sinds dictator Ben Ali is vertrokken. De verkiezingen gaan over de vorming van een constitutionele raad die een nieuwe grondwet maakt. En uit hun midden wordt een interim-president gekozen en een regering gevormd. In de peilingen staat een gematigde islamitische partij bovenaan. De verkiezingen worden gevolgd door Europese waarnemers. De politie Drenthe roept mensen op om zich te melden als ze meer weten van een partij gevaarlijk illegaal vuurwerk. Vorig jaar zouden zware lawinepijlen in de illegale handel zijn beland en de politie vreest dat ze de komende tijd opduiken. Het gaat om pijlen waarvan de explosie vergelijkbaar is met die van een staaf dynamiet. De Duitse buitenlandse inlichtingendienst BND wist al weken waar de Libische dictator Gaddafi zich schuilhield in Sirte, meldt het Duitse tijdschrift Der Spiegel. Of de dienst de NAVO over de schuilplaats heeft getipt is niet duidelijk. Donderdag bombardeerden Franse gevechtsvliegtuigen het konvooi waarmee Gaddafi vluchtte uit Sirte. De Duitse inlichtingendienst ontkent dat het de schuilplaats kende.